Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte en de Franse president Macron hadden gisteren een gezellige avond. Macron was naar Den Haag gekomen om te overleggen over allerlei zaken. Ze hadden het onder meer over de oorlog in Oekraïne. Beide landen zijn voorlopig niet van plan om F-16 vliegtuigen te leveren. En verder was het vooral veel schouderklopjes uitdelen. Onze vriendschap was altijd belangrijk. Maar zeker nu, eh, in een tijd dat oorlog terug is gekomen op het Europese continent eh, is die band eh, extra belangrijk. En je wil remercier Sa Majesté le Roi en Sa Majesté la Reine voor euh, leur invitation. Merci, cher Marc. Rutte had daarna een tafeltje gereserveerd bij een Indisch restaurant vlakbij het Binnenhof. In april komt Macron weer naar Nederland en neemt dan ook een deel van het Franse kabinet mee voor het officiële bezoek. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro is van plan om voorlopig in de Verenigde Staten te blijven. Sinds eind vorig jaar zit hij in Florida nadat hij de verkiezingen had verloren. Hij heeft nu een toeristenvisum aangevraagd voor een half jaar. In Brazilië wordt nog onderzocht of Bolsonaro betrokken was bij de bestorming van het parlement een paar weken geleden in het museum De Hermitage in Amsterdam hangt sinds gisteren een heel klein bijzonder schilderijtje. Het is bijna 400 jaar oud en staat bekend als het kleinste schilderij dat Rembrandt ooit heeft gemaakt. Buste van een bebaarde oude man heet het. Het is zo klein dat het in je handpalm past... Vanaf komende zaterdag is de tentoonstelling met het schilderijtje te bekijken. En het was er was het afgelopen jaar meer vals geld in omloop. De Nederlandse bank ontdekte veel meer valse eurobiljetten. En die zijn vaak ook nog eens heel slecht nagemaakt. Volgens deze vals geld expert lijken sommige biljetten op monopoliegeld, maar nemen veel mensen toch aan. We noemen het ook oplichtingszaken, maar het is wel in het betalingsverkeer aangetroffen. Dus er zijn wel slachtoffers zijn ervan. Mensen hebben het geaccepteerd tijdens een betaaltransactie en hebben dus schade aangeleden. Er werden vooral veel slecht nagemaakte 100 en 200 euro briefjes gevonden. Het weer nog, nu nog veel grijs en af en toe wat lichte regen. Vanmiddag is het bijna overal droog en zijn er ook opklaringen met wat zon. Het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB paar korte files al in onze regio. Op de A7 heb je 10 minuten vertraging. Als je vanuit Hoorn naar Zaanstad rijdt bij Purmerend Noord kom je in de file. 10 minuten vertraging op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom bij Leimuiden door 5 kilometer file.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 treat me like a queen. Said I was your everything. Promised me that you would never cheat on me. But I found a number on the floor, and I won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me. Yeah. Did you really think that I turned the other cheek? Yeah. I thought you were different, but you're like. everything you to be was a lie, lie. Why did you lie to me? You've been creeping, sneaking, sleeping with another.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 Singing. 106.9 ZFN. listening to the record sound And the last chord, it resonates in my songs They make a dissonant chord if Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 74.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, meldt het CBS. Dat is het hoogste aantal sinds 2012, maar nog fors minder dan het doel van de regering. Die wil dat er vanaf volgend jaar 100.000 huizen per jaar bijkomen. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro heeft in de Verenigde Staten een toeristenvisum aangevraagd. Zijn huidige visum loopt vandaag af. Bolsonaro wordt verdacht van betrokkenheid bij de rellen bij het parlement in Brazilië drie weken geleden. In Amsterdam is zangeres Hedy Lester overleden. Ze werd bekend met het lied De Malle Molen... waarmee ze in 1977 Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival.